Want de hele nacht hebben reddingswerkers tussen het puin gezocht naar overlevenden. Zo ook het Rode Kruis. Dit zijn echt de cruciale uren. Eh, er worden nog steeds mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Dus iedereen die daar aan het werk is, die heeft echt zijn prioriteit op de mensen redden die nog onder het puin liggen. Want je ziet gewoon dat er na een aantal dagen vaak nog mensen eh, gered kunnen worden. Ehm, en daar zetten we dus ook op in. Dat er soms nog naschokken zijn, kunnen er nog meer gebouwen instorten. Uit angst voor het instortingsgevaar hebben veel slachtoffers vannacht buiten geslapen. Toezichthouder ACM is aan het rondneuzen bij Eneco, Essent en Vattenval. Dat meldt het FD. Het heeft te maken met het prijsplafond voor energie. Dat is het maximumtarief dat je nu betaalt bij normaal verbruik. De overheid betaalt dan het verschil tussen dat maximumtarief en de echte prijs van gas en stroom. En de toezichthouder checkt nu of leveranciers daar geen misbruik van maken. Als ze onnodig hogere prijzen rekenen, krijgen ze namelijk meer geld van de overheid. Er zijn trouwens geen directe aanwijzingen dat leveranciers dat doen. En festival Best Cap Secret heeft een hele lading namen voor de komende editie gedropt. Onder meer deze ex kun je over een tijdje zien en horen met een biertje in je hand bij het water in Hilvarenbeek. Ja, Oh, je hoorde stukjes Oscar and the Wolf, Apex Twin, Chemical Brothers en de 1975. Die staan er dus, maar ook Kurt Vile, personal trainer en Goldband. Het weer zonnig en fris winterweer vandaag bij maximaal een graad of 5. Komende nacht vriest het weer met in het oosten temperaturen tot min 7. En morgen weer net zo'n zonnig dagje als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Het totale aantal doden als gevolg van de aardbeving in Syrië en Turkije is opgelopen tot ruim 4800. Ook zijn er in beide landen duizenden gewonden. Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening... kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal noodfonds. Dat fonds kan mogelijk een deel van hun rekeningen betalen deze winter. Het is een initiatief van vier grote energiemaatschappijen... en een aantal andere organisaties in de schuldhulpverlening. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist op en wordt het zonnig bij een graad of 5.